De Turkse staatstelevisie noemt kortsluiting als mogelijke oorzaak. De advocaten van Robert M. zullen er alles aan doen om TBS voor de hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak te voorkomen. De verdachte kan 12 jaar cel krijgen, al kan de rechter dat nog verhogen. Maar met een TBS-maatregel komt hij mogelijk nooit meer vrij en daarom willen zijn advocaten dat voorkomen. Er is overweldigend bewijs tegen de verdachte. Hij heeft bekend dat hij tientallen kleine kinderen heeft misbruikt. Het proces tegen Robert M. begint komende ochtend. In het zuiden van Jemen hebben Amerikaanse gevechtsvliegtuigen aanvallen uitgevoerd op een basis van militanten die banden zouden hebben met Al-Qaeda. Jemenitische functionarissen zeggen dat er vier luchtaanvallen zijn uitgevoerd. De Amerikaanse raketten hebben zwaar wapentuig, tanks en andere voertuigen vernietigd die de strijders op het leger van Jemen hadden veroverd. Zaterdag kwamen bij Amerikaanse aanvallen zeker 18 militanten om het leven. Een Saoedische prinses heeft de Amerikaanse hotelketen Wyndham aangeklaagd, omdat er twee jaar geleden voor ruim 12 miljoen euro aan juwelen uit haar hotelkamer in Londen zou zijn gestolen. Prinses Salwa beweert dat het hotel de kamersleutel aan de dader heeft gegeven. De juwelen waren niet verzekerd omdat de prinses ervan uitging dat ze veilig waren in het vijfsterrenhotel. Het hotel zegt dat prinses Salwa de sieraden niet in de, hotel, in de hotelkluis had moeten leggen.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 Word who made ya? I'm a rude bitch, nigga, what are you made up of? Oh, made up of? I'ma eat your food up, boo, I could bust your eight, I'ma do one two, fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga, bet you do one two, fuck. Fuck them like you do one two, come, you gated, get discovered, I'm a two one deuce, cock a lickin' in the water by the blue bayou, caught the warm goose, and you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude, plus your bitch might lick it, wonder who let you come to one two, what you do to crew, son? fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too, I'm the one to day. I'm the new ship from young Rapunzel. Who are you, bitch, you lunch? I'm a Reuben, you cunt. I'm a Reuben. you gun to When your goons spread up, bet this bitch won't get a match you won't do much See, even if you do want to bust You bitch, you get your cut and touch your crew up too Pop, you playing with your butter like a boo, won't you cock the gun too? Where you do, eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating, I'm a new one too, huh?